van der Linde met het NOS-journaal. Het Outbreak Management Team maakt zich zorgen over de verspreiding van de Britse coronavariant in Nederland. De verspreiding lijkt niet onder controle en kan vanaf april leiden tot grote druk op de zorg. Volgens de deskundigen is het van belang om nu maatregelen te nemen om de verspreiding in te dammen. Mensen die werken aan het afhandelen van de aardbevingsschade in Groningen... zijn gefrustreerd over hoe traag dat allemaal gaat... blijkt uit een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Medewerkers van gemeenten, ministeries en instanties... noemen de manier waarop ze hun werk moeten doen gekmakend. Ze klagen over veel instanties met verschillende belangen... die zich bezighouden met de aardbevingsproblematiek. De geïnterviewden zeggen dat het belang van de gedupeerde Groninger niet voorop staat. Corona heeft een blijvende impact op het treinverkeer, verwacht de NS. Uit een groot reizigersonderzoek van de spoorwegen blijkt dat 1 op de 6 reizigers ook na de coronacrisis minder vaak de trein zal pakken. De forensen verwachten dat ze ook dan nog deels zullen thuiswerken of ze hebben inmiddels een auto gekocht zodat ze niet meer met de trein hoeven. Dat kost de NS veel omzet en het bedrijf verwacht verder te moeten inkrimpen. Bij het verboden protest gistermiddag op het Museumplein zijn volgens de politie 115 mensen aangehouden. De gemeente Amsterdam zegt dat er onder de 2000 demonstranten een groep van zo'n 250 mensen was die duidelijk uit waren op de confrontatie. Ze haalden stenen uit de straat en gooiden die naar de politie. Ook hadden sommige vechthandschoenen, slagwapens en vuurwerk bij zich. Het protest tegen het kabinet en het coronabeleid was vooraf door de gemeente en door de rechter verboden. Het weer nog. Brede opklaringen vannacht. In het oosten kan wat nevel ontstaan.